5 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In Thailand zijn enkele verdachten opgepakt voor de bomaanslagen van gisteravond en afgelopen nacht. Bij 14 explosies in verschillende Thaise badplaatsen kwamen vier mensen om het leven. Zo'n 35 mensen raakten gewond, onder wie vier Nederlanders. Volgens de politie hadden de aanslagen niets te maken met moslimterrorisme, maar was er mogelijk een politiek motief. Nederlanders in Thailand worden aangeraden om extra alert te zijn en druk bezochte plaatsen te mijden. Jury van Gelder is terecht weggestuurd bij de Olympische Spelen. Dat heeft de rechter in Arnhem bepaald in het kort geding dat de turner had aangespannen tegen sportkoepel NOC-NSF. De turner eiste dat de sportkoepel alles in het werk zou stellen om Van Gelder maandag alsnog te laten deelnemen aan de toestelfinale. Maar dat wijst de rechter dus af. Van Gelder werd dinsdag naar huis gestuurd nadat hij buiten het Olympisch dorp was gaan stappen en alcohol had gedronken. NOC-NSF zegt dat ze de kwestie met deze uitspraak voor de rest van de Spelen achter zich kan laten. De sportkoepel vindt het jammer dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen. Maaike Het en Ilse Paulus hebben Nederland de tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bezorgd. Het roeiersduo maakte de favoriete rol waar in de finale van de lichte dubbel 2. Nederland kwam met een voorsprong van een dikke seconde als eerste over de finish. Canada kwam als tweede over de streep en China greep het brons. Vanaf vanavond gaan militairen helpen bij de extra veiligheidscontroles op Schiphol. Omdat het zomerreces van de Tweede Kamer voorbij is, is er meer marechaussee nodig op het Binnenhof. Om de marechaussee te ontlasten nemen militairen hun werk op Schiphol over. De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, hoofdofficier van Justitie en de marechaussee hebben besloten dat de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven langer van kracht blijven. Die werden twee weken geleden genomen omdat er een signaal van dreiging was binnengekomen. Om wat voor dreiging het gaat is niet duidelijk. Het weer bewolkt, maar in het zuiden en westen ook geregeld zon. Vanavond meer opklaringen. Morgen eerst bewolkt, met in het noorden kans op een enkele bui. In het zuiden ook zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 21 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu eh, drie files. Op eh, twee plekken loopt het echt goed vast. Dat is eh, allereerst de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidsendam 13 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is nu zo'n anderhalf uur. Het laatste stuk van de route richting Den Haag kan je het beste via de A44 afleggen. Kom je ook in de file terecht tussen Leiden en Wassenaar. Er staat 3 kilometer, maar dat levert een klein 10 minuten extra reistijd maar op. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en De Meren zes 6 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht, want er staat een eh, kapotte vrachtwagen.